Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog maar de helft van de jongeren sport minstens één keer per week. Voor corona lag dat getal in ons land veel hoger, rond de 80 procent. 30 sportbonden trekken aan de bel in een brief aan het kabinet in de Tweede Kamer... omdat ze vinden dat er veel meer open kan dan nu het geval is. Zwembaden, binnensportclubs en sport- en dansscholen staan klaar om veilig weer aan de slag te gaan, staat erin. In een Amsterdamse haven is een speedboot ontploft. Er is een gewonde, die is met zware brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Op foto's is vooral veel rook te zien. Hoe die speed speedboot ontploffen is nog niet bekend. Een tram in Utrecht is vanochtend op een busje van de Jumbo geknald. Vooral de tram is er slecht aan toe, zeggen de hulpdiensten. Nou, zoals je kan zien is de tram eh, volledig ontspoord. Nou, de gevaar is enorm, maar gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Ook met de beide bestuurders is het allemaal goed afgelopen. Het duurt nog wel even voor de bovenleiding gerepareerd is. Die is zwaar beschadigd door het ongeluk. De politie in Lelystad is afgelopen weekend drie kisten met levensechte oefenwapens kwijtgeraakt. Ze stonden achter in een busje, maar zijn daar onderweg uitgekomen Mogelijk was het slot van het busje kapot, zegt de politie. De wapens zijn trouwens onklaargemaakt, kunnen dus niet worden gebruikt. En vandaag gingen er een paar kleine versoepelingen in. Kinderen mogen weer naar zwemles en in grote winkels mogen wat meer mensen komen. En zo zijn de IKEA's weer open. Wie gereserveerd heeft mag daar drie kwartier winkelen. U heeft eh, hard gewerkt binnen 45 minuten. Ja, het was wel even... Eh, ik, volgens mij ben ik de helft vergeten. <laughs> Ja, dat was wel leuk. Ja, weet je, ik had eh, zo lang al dingen op mijn, op mijn verlanglijstje staan. Gaat het lukken binnen 45 minuten of wordt het sprinten? Jawel, ik heb het allemaal goed op een briefje. U bent goed voorbereid. Twee afdingen. ik heb het enorm goed voorbereid. <laughs> <laughs> Het weer, veel plaatsen valt wat regen. In het noordoosten blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt een graad of 7. Ook morgen zijn er veel wolken en kan het even regenen. Het wordt opnieuw zo'n 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen redelijk goed door. Daar wordt geen grote vertraging gemeld. Ander verhaal is dat bij de spoorwegen, want tussen Zaandam en Wormerveer rijden geen treinen. Dat heeft te maken met politie-inzet en ook inzet van hulpdiensten.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 En we gaan... Eh, het laatste uurtje van deze twee afsluiten met wat lekkere muziek allemaal. Uh, Luus heeft nog het weerbericht. En we gaan kijken of we wat nieuwtjes voor u kunnen verzamelen. Ja, die hebben we eh, hoor. We hebben iets van, uh, ja. vanuit Bahrein, van de Formule 1. Dat gaat helemaal goed komen nou, volgens mij dit jaar. We zijn in afwachting voor zometeen. Ja, toch? Ja. We beginnen met, na twee uurtje doen we met, met Direct.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 Nou, we hebben een eh, nieuwe directeur van het HDMZ eh, uh, eh, Museum Zandvoort. En dat is meneer Marcel Elsjan of Wipper. Hij is vandaag 15 maart, of gisteren, sorry, 15 maart de nieuwe directeur van het HDMZ. En de Hagenaar is geen onbekende in Zandvoort. Hij zwaait namelijk al ruim tien jaar de scepter over het EK zandsculpturen in het dorp. En eh, is de afgelopen 30 jaar succesvol geweest als cultureel ondernemer en consultant. Eh, Elsjan eh, of Wipper is daarmee feitelijk de eerste directeur van het museum. De aanvankelijk beoogde directeur Anne Marion Sense hield verleden kort na de officiële opening en de daaropvolgende gedwongen tijdelijke sluiting van het HDMZ... Eh, na een verschil van inzicht met het bestuur de eer aan zichzelf en stapte op. Uit het persbureau van het HDMZ valt af te leiden dat meneer Marcel Elsjan of Wipper... een eigen stempel op het museum hoopt te drukken. Hij zal daarbij nadrukkelijk de samenwerking met andere musea zoeken... en streeft ernaar om het HDMZ uit te bouwen tot een veelzijdig cultureel centrum. In de Zandvoortse krant van eh, donderdag 18 maart gaat u eh, lezen, meer lezen over deze opmerkelijke benoeming. Nou, vanuit deze kant veel succes voor deze eh, nieuwe aanwinst voor het museum. <clears throat> Deze meneer ook heel veel succes. Zeker. we begonnen het eigenlijk vandaag. het eerste uur begonnen we met een lied over dochters door Marco Bazzato. Maar ik heb hier nog een lied. Het is Moeder en Dochter. Maar is een heel oudje alweer van een dame die al heel lang niet meer onder ons is. Connie van der Bos. jongste net examen heeft gedaan. Zegt ze, mam, ik zoek een kamer en ik vind ook wel een baan. En je schrikt van die beslissing, want je was niet voorbereid. En je denkt, terwijl je nader kijkt, hoe moet dat kleine meid? Het lijkt nog maar zo kort geleden dat ze speelde in het zand. En in slaap viel op de moeders schoot met een schepje in de hand. Zwinter zat ze op het sleetje met een vuurrood aan. En ze konden ze niet leggen is te gauw voorbij gegaan. Je ziet er nog met mazelen en op de eerste fiets. En nu al ze er spullen in, je vindt het toch maar niets. Bezorgd geef je daar goede raad, want de stad loopt vol gespuis. Maar wat je in je hart bedoelt is, blijf toch liever thuis. Ze zegt, ik zit daar niet alleen, maar leuk met Mariette. Maar dat maakt je niet blijer, want dat vind je juist soms slecht. Nog een weekje en dan gaat ze weg ze vindt het heel gewoon. En je kunt er daar niet bellen, want er is geen telefoon. Je dochter gaat de wereld in en je kunt er niets aan doen. Ze doet gewoon hetzelfde als haar eigen moeder doen. Je kunt dus beter zeggen wat je eigen moeder zei. Mijn liefje, als het misgaat, kom dan maar terug bij mij. Mijn liefje, als het misgaat, kom dan maar herkenbaar nummer voor, uh, voor, zowel voor mij als voor Luus, denk ik. Hè, jawel, Jawel, Heerlijk, toch? Hè? Ja, ik zeg steeds tegen mijn dochter, kom maar terug bij mij. Weer, eh. ja, ze vindt het wel lekker op dezelfde. Nou, kijk eens aan. Maar eh, dat was Connie van de Bos, een heel oud nummertje al.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 Diamonds was dit. Jij hebt de Formule 1 kalender staan. Ja, ik heb de Formule 1 en Ik ben super eh, gespannen, want... Eh, we staan toch weer een dagje dichter bij 5 september gekomen. wat zeg je? Ja, hij gaat heel goed, hè? Ja. Ja, want als de expert van... van nu.nl zeggen van als Red Bull de lijn van de testdagen doortrekt... en Max Verstappen wint in Bahrein... dan wordt hij waarschijnlijk dit jaar nog wereldkampioen. Dat zeggen dus eh, de Joost Nederpelt en Patrick Moeker... de Formule 1-expert van eh, nu.nl... in gesprek met uh, Bas Scherwachter. Dus we gaan het allemaal zien. En dat is al aanstaande zondag over een week. Want dan is, het is Bahrein, hè? Ja. Dan is de eerste race in Bahrein. En ik eh, zit uh, vrijdag zal voor de buis te kijken naar de vrije trainingen. Oh, dat je gezegd, je zit eh, donderdag in het vliegtuig naar Bahrein. Nou, is dat te kunnen. Ja, hè? Nee, ja, nee, dat dromen zijn bedrog maar weer dan. Oké, <laughs> okay. nou, we gaan, we gaan zien hoe dit Formule 1 seizoen gaat lopen. Het wordt gewoon thuis vanaf de bank. We kunnen, we kunnen eigenlijk niet meer wachten tot september. Nee, nee echt niet. We kunnen echt niet wachten. And now the end is near And so I face the final curtain My friend, I'll say it clear I'll state my case, of which I'm certain. I've lived life is full I've traveled each and every highway And more, much more than this I did it my way Regrets I've had a few but then again, too few to mention. I did what I had to do, and I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway and more, oh, much more than this. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew what I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and I spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved laughed and cried. I've had my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all, all so amusing. To think I did all that may I say, not in a shy way. Oh no, no, not me. I did it my way. For what is man? What has he got? If not himself, he has, Lord, to say the things he truly feels. And not the words of one who kneels. The record shows I took the blows. I did it my way. did it my way. Ja, My Way. Talloze keren op de plaat gezet. En opnieuw uitgebracht door zoveel artiesten. En eh, dit was de versie van uh, Willie Nelson. En uh, mooi deze, toch? Dus, Dit is ook een hele mooie. Zeker wel. Ja, En uh, nou ja, zoals gebruikelijk, Luus en ik die hebben elke week wel een eh, artiest van de dag. Alleen vandaag, kon ik eigenlijk niet zo snel iemand vinden die of jarig is... of betrokken is naar de, of naar de eeuwige jachtvelden gegaan is. <laughs> ja, dus ach, zeg Luus, weet je wat? Artiest van de dag, we maken vandaag Ik doe gewoon een... Een levende legende. Een levende legende. Ik heb het over Brian Adams. Ja. Hij, <laughs> hij is van oorsprong een Canadese zanger eh, en muzikant. En scoorde wereldwijd vele hits met nummers als eh, Run to You uit 1984, Heaven, A Summer of 69, wie kent hem niet, uit 1985 en Everything I Do, I Do It For You. En Please Forgive Me uit 1993. Maar wij, eh, ik heb gekozen voor dit nummer... Have You Ever Really Loved a Woman uit 1995. really love a woman to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings Speciaal voor onze eigen Luus. En eh, na de volgende mededeling gaan we nog een nummertje van Brian Adams draaien. En dan, eh, nou, dan moet je wel blij zijn, hè Luus? Nou, dan ben ik super blij. Oké, nou het mededeling wat ik heb, dat is eh, de politie die waarschuwt voor fietsendieven in de omgeving van station Heemstede Hout. En dat gaat ook zandvoerders aan die met hun fiets naar het NS-station Heemstede aan de Hout gaan. Want de politie waarschuwt voor fietsendieven in de omgeving van het treinstation... en probeert bezitters van hun staande rost te let, op te letten hoe zij hun fietsen beveiligen. Dat kan volgens de politie best eenvoudig en effectief. Je moet de fietsendieven niet al te makkelijk maken. Dat eh, doe je door je fiets met twee sloten vast te zetten aan een fietsrek. En een optie om je fiets veilig te parkeren... is de bewaakte fietsenstalling van NS op station Heemstede-Aardenhout. Die is 24 uur gratis eh, te bereiken. Eh, wie toch een verdacht eh, gedrag of strafbaar feit ziet... kan altijd het beste bellen met de politie met 112. En als de fiets toch is gestolen... raad de politie aan hem toch aangifte te doen... want vanuit de politie zijn we altijd druk bezig... met het uitvoeren van controles in de omgeving... zegt de politie op social media. En wil je toch meer informatie hebben over fietsendiefstal... Dan kan je kijken op een speciale webpagina van de politie. En op deze pagina staan de nodige tips en informatie... waarom het belangrijk is om aangifte te doen bij de fietsdiefstal. Nou, toch wel belangrijk, want ik denk aan dat een aantal zandvoerders hun fiets toch wel parkeren... naar we Heemstede aan. Ja, maar ik geloof dat het over het algemeen over e-bikes gaat, toch? Nou, dat wordt hier niet specifiek genoemd. Maar ja, elke fiets heeft natuurlijk een waarde voor iedereen. Dus uh, e-bike of geen e-bike, ja toch? en uh, het motto blijft eh, met, je handen van uh, andermans spul af. Ja. Nou, dat is de volgende voor jou. Ja, Luus en ik hadden met elkaar erover. Die Brian Adams, hij is goed. En wat, eh, ja, iedereen heeft natuurlijk zijn voorkeur. Maar dit is voor mij persoonlijk altijd zijn allerbeste nummer, Luus. Oké, okay, dat mag. mag dat mag. Ja, je mag deze hebben. De rest blijf je af, want die zijn allemaal van mij. Net als deze. Oké. Want soms ga je door een hele nare periode in je leven. En dan moet je gewoon even een opheppen krijgen. En, eh, nou, laat me horen. Van deze. Is dat Michael Bolton? Gonna break these chains around me. Gonna learn to fly again. Maybe hard, maybe hard, but I'll do it.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 Dat bedoel ik maar. Met het volgende nummer gaan we heel lang terug in de tijd. Het is 45 eh, jaar geleden en er was ondergetekend dus 16 jaar. jongen even kijken. Ja, even, ja, ja zeker, net is 66. Q65. Kun je nog? En? Ja, ja, ja. en. En eh, mijn rekening is ook niet meer wat geweest is, want ik was toen pas 12. Je was nog jonger? Ik was nog jonger. Jeetje. Heerlijk, weet dat je het ook nog weet ook, zo lang geleden. je ziet het maar. Kun je nog herinneren, jouw jaren? Ja, zo 66, <laughs> 67. Wat een heerlijke muziek werd er toen gemaakt. Dus, ja, dat, was de best dat waren de beste De beste, hè? Ja, muziekjaren ooit. Oh, maar toen hadden we ook de Coldering en de Fortunes en, en de Birds. En, uh, en dat bedoel ik. Heerlijke muziek. De Walker Brothers. Ja, en jij gaat het, eh, ons blij maken of niet met het weerbericht? Nou, volgens mij ga ik, wel, ga ik het wel wat beter gaan eh, laten worden, ja. Oké. Eh, het is vandaag, we gaan het hebben over het weerbericht hè, voor de aankomende dagen, Jan. Uiteraard. Ja. Het is vandaag bewolkt en later gaat het vanuit het westen regenen. Er staat een matige noordwestenwind en het wordt maar 8 graden. Vanavond trekt de regen weer weg en komende nacht is het droog. Het klaart op, maar er is wel kans op mist. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 4. Morgen overheerst wederom de bewolking... maar zo nu en dan breekt ook de zon even door. De kans op regen is overdag niet groot... en het is dan ook prima weer om te gaan stemmen. In de avond neemt wel de kans op regen toe... en de temperatuur stijgt naar 8 graden. Er waait een matige noordenwind... Dus ja, best wel eh, lekker stemweer, denk, denk, ik zo. Ja, zeker. Eh, donderdag is er een mix van zon, wolken en enkele buien... met kans op hagel zelfs. Er waait een stevige noordenwind en het wordt opnieuw niet warmer dan 8 graden. En voor het gevoel doet het echt kouder aan. Vanaf vrijdag is het over het algemeen droog met geregeld zonneschijn. De temperatuur ligt aanvankelijk tussen de 6 en de 8 graden... en in de nacht kan het licht vriezen na het weekend... Ja. Hoor je me? Na het weekend... Ja, ik hoor. Wordt het wat warmer. Met Vanaf woensdag maxima 12 graden. Oh, dat je ging zeggen 21, maar dat is andersom. Dat is andersom. Nee, die 21 moet je nog even op wachten. Gaan we doen. Dus dat was het weerbericht van? Van eh, Rico. Oké, ja, eer, toekomt, hè? Oké, dankjewel, ja, Oké. Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht.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 Ik zal ze kussen en begroeten, het komt vanzelf weer voor elkaar. ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar. Ik hou van water en van aarde. Ik hou van schamel en van duur. Er is geen stuiver die ik gewoon van uur tot uur. Laat me, laat me, laat me mijn eigen hand maar gaan. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zou ook wel eens een keertje sterven daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben. Safi was dit. En, eh, zonder uh, zijn schaduw, die spelist... Eh, waar hij heel veel mooie nummers samen mee heeft gemaakt. Maar dit was hem alleen. En uh, met een schitterend nummer dat was getiteld Laat Me. En ik zie dat Luus de kokmus op heeft... en de pot en de pannen tevoorschijn heb gehaald. Ja, ja, ja, ja we gaan een receptje doen. De recept van de week, dag. Dag, ja. Dus zullen we dat doen, de dag? Ja, morgen zijn we er niet. Nee, daarom. Ja, goed te maken voor, voor twee dagen. Oké. Eh, we hebben de, het is een eh, recept, het is pasta met gerookte zalm en groene groenten voor de kleur. En het is voor vier personen en dan heb je nodig 250 gram spaghettini, één courgette, een half pak diepvries tuinertjes, een pakje gerookte zalmsnippers van ongeveer 200 gram, 100 milliliter kookroom, vers gemalen zwarte peper, zout, verse basilicum, 2 eetlepels groene pesto en 2 eetlepels olijfolie. De voorbereiding, maar in de voorbereiding courgette in eh, blokjes en de basilicum in fijne reepjes. Eh, de bereidingswijde gaat als volgt. De pasta koken volgens gebruiksaanwijzing. Eh, in de wok doe je wat olie op verwarmen en de courgette in 4 minuten beetgaar bakken. De ertjes zalm pesto en room toevoegen en even mee verwarmen. Spaghettini afgieten en mengen met het zalmmengsel en bestrooi met reepjes basilicum. Ik zou zeggen, lekker simpel en eet smakelijk. Nou, wat lekker lus. En dit is ook terug te vinden, hè? Ja, op de smulweb natuurlijk. Oké, ja, natuurlijk. Dat moet even bijzeggen als de mensen ja. kijken. Oké. Altijd de smulweb.nl. Altijd de smulweb.nl. Dankjewel dus. want to drive or climb inside Or if you want to take me for a ride You know you can I'm your man Are the moons too bright? The chains too tight? promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd Clot your heart and I'd tear at your sheet.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 Het is stil achter de ruiten, wie kan mij zien? wat je nu ziet Wil je dansen met illusies in gedachten Ben je verder dan het heden Wil je terug naar je geleden alweer. We gaan eh, nog nou, ik denk het laatste nummer opzetten nu. Um, ja, we gaan het niet helemaal redden, maar eh, we gaan even een beginnetje maken met Engelbert Humperdinck. that a love like ours could never be. So far apart, they say we're so far apart, and that we haven't the right to change our destiny. Ja, en eh, ja, zoals gezegd helaas, we redden het niet in een helemaal eh, te draaien... maar doen we de volgende keer dan. Uh, het was deze lunchdoen was weer gezellig op de dinsdag. Luus en ik hebben het weer met veel plezier gedaan.